Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de dubbele moord in Wijteveen is extreem veel geweld gebruikt, zegt het Openbaar Ministerie. De vrouw werd van dichtbij doodgeschoten. Bij de man zijn verschillende wapens gebruikt. De man die daarvoor is opgepakt blijft nog zeker twee weken vastzitten... en wordt ter observatie opgenomen in het Pieterbaancentrum. De verdachte had waarschijnlijk ruzie met de slachtoffers over de verkoop van een huis. De vondst van ruim 2000 kilo ketamine in een schuurtje in Muidenberg is de grootste ooit in Nederland. De politie kwam de vondst op het spoor na een anonieme tip. Op basis daarvan zijn de collega's van het arrestatieteam uh, te plaatse gegaan. En daar troffen zij meer dan 2000 kilo aan ketamine aan. Eh, ja, dat is natuurlijk een ontzettend grote hoeveelheid. De grootste hoeveelheid in Nederland. Ketamine is een pijnstiller die ook gebruikt wordt als partydrug. De vondst heeft een waarde van 55 miljoen euro. Een oud-wethouder in de gemeente eh, Eemsdelta in Groningen krijgt 100 uur taakstraf. Tijdens een feestje bij de lokale tennisclub zou de man een dorpsgenoot uit het niets hebben geslagen met een tennisracket. En ook schold hij agenten uit die hem wilden oppakken. De man weet er zelf nog maar weinig van, zegt een verslaggever tegen RTV Noord. Het was een zwart gat, zei hij. Uh, maar hij is wel van ja, hier hoort een passende straf bij. Eh, dus eh, ja, hij, eh, hij, accepteert die straf en ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van enkele duizenden euro's. Het slachtoffer liep een hersenschudding op. Zo'n 3 liter ijs eten voor de wetenschap. Studenten van Wageningen Universiteit doen het. Zij willen namelijk gezonde ijsjes ontwikkelen. En dat betekent dat sommige ingrediënten een no-go zijn, zegt student Anne. Het ijs waar wij onderzoek naar doen bevat geen vet en minder suiker dan het normale ijs wat je in de supermarkt kan vinden. Om het vet en het suiker te vervangen gebruiken we voornamelijk plantaardige eiwitten, zoals van soja. Dit maakt het ijs dus een stuk gezonder. Alle informatie die ze verzamelen geven ze door aan een ijsmaker die het onderzoek sponsort. Dan het weer.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 De man die wordt verdacht van een dubbele moord in het Drentse Wijteveen... heeft excessief geweld gebruikt, zegt het Openbaar Ministerie. Het vrouwelijke slachtoffer werd van dichtbij doodgeschoten. De man is op verschillende manieren letsel toegebracht. En Japan heeft met succes een maanlander op de maan gezet.